Sonny Burgers. Hij heeft een cd uitgebracht, Stronger. En daar staat één liedje op wat eh, de waarheid is als een koe, wordt er dan wel eens gezegd. The more I'm around some people, the more I like my dog. En als je een echte hondenliefhebber bent en u hebt zelf een hond, dan komt dat helemaal uit, hè? is always riding my bumper, honking when the light turns green. I loan my best buddy money and I ain't seen him since.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 Het is de vierde brand in enkele maanden. Eind augustus ging 150 hectare natuur in vlammen op. Meer dan 500 mensen moesten toen hun huis uit. In september was er een kleinere brand, net als afgelopen vrijdag. Over de oorzaak van de nieuwe brand bij Schorel is nog niets bekend. De brandweer noemt de zaak opmerkelijk. Van droogte in het gebied is geen sprake. In Tilburg begint rond deze tijd een extra raadsdebat over de verbouwing van het Midi-theater. Burgemeester Vreeman moet uitleggen waarom hij de raad vorig jaar niet direct informeerde over een financiële tegenvaller bij de verbouwing. Vorige week zegden de oppositie en de SP het vertrouwen in Vreeman op. Dat gebeurde nadat de commissie die onderzoek deed naar het debakel met het theater hem van het achterhouden van informatie had beschuldigd. Vreeman zei toen dat hij de nieuwe tegenvaller niet had gemeld omdat hij een bestuurscrisis wilde voorkomen. Na de DSB Bank is nu ook DSB Beheer failliet verklaard. Dat is de houdste maatschappij waaronder alle bedrijven en zakelijke bezittingen van Dirk Schering gaan vallen. Zoals het museum, de verzekeringsbedrijven, de internetbedrijven en het stadion van AZ. De bezittingen moeten worden verkocht om de schulden van de DSB Bank af te lossen. De twee opvanghuizen voor slachtoffers van eervraak kampen met plaatsgebrek. Daardoor moet een derde van de meisjes die om hulp vragen worden doorverwezen. Samen hebben de twee opvanghuizen plaats voor 16 meisjes. In drie jaar hebben ze 163 opgevangen. 70 andere meisjes moesten naar de reguliere opvang.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 Mark Knopfler en Emmylou Harris met This Is Us. This is us, down at the Mardi Gras. This is us, in your daddy's car. You are in the missing link. Yeah, I had a little too much to drink now. Too long in the sun. at the barbecue zanger, lead-gitarist van de Dire Straits, Mark Knopfler. En country legend Emily Lou Harris. Oftewel, pop meets country. We schrijven 2006 als deze cd van deze twee eh, grootheden wordt uitgebracht. All the Road Running and This Is Us was wel de grootste hit van die cd. Luisteraars, nogmaals welkom bij deze uitzending van Country Track. 1 of twee uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. En het kan van alles zijn. Het kan oud zijn, het kan spiksplinternieuw zijn. U weet het, ik ben helemaal niet, uh, niet, niet hitgebonden. Rascal Flat, die bestaat uit Gary Lee Vaux, Jay DeMarcus en Joe Dunn Prones. En dat zijn de drie heren die al lang een eigen solo carrière hebben, hebben gehad. Maar zeiden op een gegeven moment tegen elkaar van, laat ons ons maar eens een formatie gaan vormen. En dan staat vooral de close harmony hoog in het vaandel. En dat bewijzen ze ook in dit nummer, Here Comes Goodbye. I can hear the truck tires coming up the gravel road. And it's not like her to drive that slow, nothing's on the radio. Footsteps on the front porch. I hear my doorbell. She usually comes right in. Now I can tell. Here comes goodbye. Here comes the last time. Here comes the start of every sleepless night. The first of every tear I'm gonna cry. Here comes the pain. Here comes me wishing things had never changed. And she was right here in my arms tonight. But here comes goodbye. I can hear you say I love you like it was yesterday see it written on her face that she had never felt this way. One day I thought I'd see her with her daddy by her side and violins would play. it comes. Goodbye. Gary Livak, hij heeft dus al een uh, solo carrière achter de rug. Een hele kleine solo carrière. En daarvoor speelde hij als uh, eh, toetsenist in de band van Shelley Wright. En Shelley Wright is ook zo'n dame die haar eigen nummers zingt en schrijft. Singer-songwriter uit Amerika dus. En ik heb eens ooit in een interview van haar gehoord van... de meeste liedjes die ik schrijf, die zijn eigenlijk een beetje autobiografisch. Ik reed op een gegeven moment rond in mijn... Eh, SUV en daar heb ik achter een sticker op zitten van alle Amerikaanse, die eren eigenlijk alle Amerikaanse soldaten die eh, over zee zijn en daar vechten voor eh, de vrede. En toen was er op een gegeven moment een dame die kwam naast me rijden. En die stak haar middelvinger omhoog naar mij en wees naar die bumper zo van... Hoe durf jij een sticker op je auto te plakken in deze tijd? Ik ben tegen de oorlog. En toen zei zij van... Het maakt toch niet uit of ik een sticker op mijn auto plak. Daaraan kun je toch niet zien wat mijn mening is over een oorlog. En dat heeft ze allemaal van haar afgeschreven. Ze bracht het uit in november 2004. The Bumper of My SUV. I've got a bright red sticker on the back of my car. Says United States Marines. And yesterday a lady held up her middle finger at me. Does she think she knows what I stand for or the things that I believe? Just by looking at a sticker for the U.S. Marines on the bumper of my SUV. see my got a sticker for the U.S. Marine. home safely on our city streets or to the building where her church group meets. Yeah, that's why I've got a sticker for the U.S. Marines on the bumper of my SUV. this was a movie, we'd be right on cue. And I just wanna dance with you. I wanna dance with you. Twirl you all around the floor. That's what they intended dancing for. And I just wanna dance with you. what they invented dancing for. And I just wanna dance with you. with you. I just wanna dance with you. I just wanna dance with you. I just wanna dance with you. I just wanna dance with you. Het zou maar tegen je gezegd worden. En dan zeker op zo'n manier zoals George Strait het tegen je zegt. Onmiskenbaar het geluid van Union Station. En dan zo dadelijk komt daar ook nog eens bij Alison Krauss. eigenlijk ook alle twee een eigen carrière in de country music hebben zijn Eric Brace en Peter Cooper. Maar ze zeiden tegen elkaar van laat ons nou samen eens een keer een, eh, een cd opgenomen met liedjes die we alle twee heel erg mooi vinden. De fans zeiden van waarom samen gaan werken als je alle twee een eigen carrière hebt. En toen zeiden ze van nou weet je wat, we gaan toch onze zin doordrijven. Wij gaan een cd maken met z'n tweeën en dan noemen we die cd You Don't Have To Like Them Both. Oftewel je hoeft ons niet alle twee even leuk te vinden om ons muziek ook mooi te vinden. En toen kwam het probleem, welke nummers gaan wij op deze cd zetten? En Eric Cooper, die zei toen, uh, eh, Peter Cooper, die zei toen van, nou ik weet een nummer van Paul Kennelly. Het is ooit geschreven, ooit gezongen door eh, de Everly Brothers en nog eens een keer door Emmylou Harris samen met John Starling. Maar dat vonden wij toch niet zo'n mooie uitvoering. Dus we gaan het zelf nog een keertje doen. Nodig we John Bird uit. En dan gaan we dit verdrietige, maar wel hele mooie liedje nog een keer opnieuw opnemen. say that you een cd thuisgestuurd van eh, Reba McIntyre. Duets, zo heet deze cd. En als u vaste luisteraar bent van het programma Country Track...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 I miss everything we used to have. van een man en vrouw die zijn gescheiden en brengen hun kinderen om de 14 dagen naar elkaar toe. En als je dat liedje een paar keer beluisterd hebt, dan zou je zo de telefoon willen pakken en naar die mensen willen bellen. En zeggen van zeg nou eens een keer tegen elkaar wat je echt voor elkaar voelt. Dan zijn jullie gelukkig, maar je kinderen die worden ook weer gelukkig. van dezelfde cd. Nou, onbeschreven werd het mag officieel niet, maar vooruit. Nog een keer Riba McIntyre, nu met Henley, break each other's heart again. Do you still drink whiskey? Can I buy you around? If nobody's sitting here, do you mind if I sit down? I was nervous when I saw you. I almost walked away. And now I can't believe what I'm about to say. These arms wanna hold you, these lips wanna kiss you, these eyes are glad to see you. And baby, I miss you. let's drive each other crazy like we did back then. Why don't we get together? each other's hearts again. Maybe I've had one too many. I don't want to say too much. We both know the reasons why we didn't keep in touch. We're no good for each other. Still, it's hard to let it go. I'm trying to be strong, but babe, you got. again. Sounds Today. Dat is de titel van de cd die Dwight Jokum uitbracht in april 2001. En één nummer dat erop staat, I Want You To Want Me. We kennen het allemaal van Cheap Trick uit de top 40. Hè? Stephen McClintock, hij heeft prachtige liedjes geschreven. Onder andere één nummer schreef hij samen met Victoria Shaw. En dat is getiteld Loved By You. Ik weet dat Richard Schneider heeft het samen met Victoria Shaw ook op een cd gezet. Maar dit is eigenlijk het origineel. van de cd Roadwise. Hij doet het nu samen met Katie en Whitworth. You can tell the way I feel Just look into these eyes The fact that we have come It's the way you hold my de Jong, Joop de Jong en Danielle Poot... dan weet u dat ik het heb over Change of Key. Zij hebben nog niet zo gek lang geleden, de, eind vorig jaar, een cd uitgebracht... die zij gedeeltelijk opgenomen hebben in Amerika... en gedeeltelijk opgenomen hebben hier in Nederland. Home is where my heart is. cd is helemaal volgeschreven door deze drie. Twee dames en één heer. Ook dit. sweet green eyes. A new day, I'm on my way to work and I hope and pray I'll get at least one good look from those sweet green eyes. And you, you don't know when you don't see what it is surprised when I feel those butterflies. Yes, it's true, that's what you do. with Those sweet green eyes and you. about your sweet green eyes. I love your sweet green eyes, those sweet green eyes and you, those sweet green eyes and you. And dit, dit is Randy Forster met... Hey, baby, I got a big idea. Why don't we fall in love right here under this river of stars and let these hearts do what they were meant to do? Hey, darling, I want to make things perfectly clear. Yeah, if we could put our heads This World We Live In, zo heette de cd die Randy Forster uitbracht in 2006. Eh, dus nog niet zo'n eh, gek oud uh, cd'tje, hè? dit is helemaal spiksplinternieuw, februari 2009. A bucket full of beautiful, dit is She Daisy. Head under the pill Just make your mind up. You don't want to wind up wishing for wishes with no pennies to throw. Go dream your heart out. Watch it all fall down. That bucket full of beautiful. fortune in the cookie just a piece of paper. Life is a waiting elevator. Come in and take it for a ride. Up or down, you get to decide. Just make your mind up. You don't want to wind up wishing for wishes with no pennies beautiful. Yeah, they're a bucket full of beautiful. Well, take off the bubble wrap, baby. Yeah, don't you be afraid of the bump, bump, bump, bump. Take a walk in the sunshine, shady, and just maybe you will get what you want. Just make your mind up, you don't wanna wait with no pennies to throw. Go dream your heart out, watch it all fall down. That bucket full of beautiful. Make your mind if you don't wanna wind up wishing for with no pennies to throw. Go dream your heart out, watch it all fall down. That bucket full of beautiful, yeah full of beautiful. Oh, oh that full of beautiful. Kristin Osborne. Zij schreef het voor eh, She Daisy. Bucketful of Beautiful. Monty Powell en Keith Urban. Zij schreven het zelf en Keith Urban plaatsen het op een cd die hij uitbracht eind vorig jaar. En hij noemt het gewoon Sweet Thing. When I picked you up for our first date, baby, with your pretty blue eyes, it would drive me crazy. And the tiny little thought that was so amazing,